Pontjeb Kema met het NOS De man die gisteren drie bewaarders gijzelde in de gevangenis in Vught... had er helemaal niet moeten zitten. Hij was veroordeeld tot TBS... maar moest vanwege plaatsgebrek in een kliniek wachten in de gevangenis. De gedetineerde kwam vorig jaar ook al landelijk in het nieuws... vanwege de gijzeling van vier mensen in een café in Ede. Gisteren kwam het in Vught dus opnieuw tot een gijzeling. Daarbij gebruikte hij een mes. De politie onderzoekt nog hoe hij daaraan kwam. Na vier uur kwam er een einde aan de gijzeling en werden de medewerkers in veiligheid gebracht. De gevangenis is van plan aangifte te doen. Bij de grens tussen Pakistan en Afghanistan zijn gisteravond laat weer zware gevechten uitgebroken. Daarbij zijn volgens de twee landen zeker vijf doden gevallen. De landen beschuldigen elkaar van het beginnen met schieten. De spanningen tussen Pakistan en Afghanistan zijn opgelopen sinds oktober. Toen vielen er tientallen doden bij gevechten op de grens. Dat was de zwaarste geweldsuitbarsting sinds de Taliban de macht overnamen in Afghanistan in 2021. Daarna werd een staakt het vuren afgesproken, maar dat wordt voortdurend geschonden. In Londen hebben vier activisten een vitrine besmeurd met daarin een van de Britse kronen. De activisten vinden dat de Britse overheid meer belasting moet opleggen aan rijke mensen. De actie was in de Tower of London, die daarna werd gesloten voor politieonderzoek. Max Verstappen start morgen vanaf pole position in de beslissende race van het Formule 1 seizoen. Bij de kwalificatie in Abu Dhabi bleef hij Lando Norris met 0,2 seconden voor. Op het circuit van Abu Dhabi is het moeilijk inhalen. De pole position is dus al een belangrijke overwinning voor Verstappen. Maar winnen is niet genoeg voor hem. Hij moet een achterstand van 12 punten goedmaken op Lando Norris om wereldkampioen te worden. Het weer, ook vanavond komen er nog buien voor...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 Moet ik bij je blijven? ik jou daarmee verdriet. Ik voel geen liefde meer, maar ik denk dat jij dat niet ziet. Ik probeer wel leuk te doen en er voor jou te zijn. Maar van binnen voel ik eenzaamheid en pijn. Je wil me wel begrijpen maar je bent niet meer geïnteresseerd. En ik wil wel van je houden, maar alles dat gaat zo geforceerd. De schade is veel groter dan ik ooit denken kon. Ik wil alles Je maakt me, je breekt me, je haat me en vergeet me. Hoe moeten wij dan verder gaan? Je houdt me vast, je duwt me weg. Scheld mij uit terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan. Oh. Want je maakt me, je breekt me, je haat me en vergeet me. Kan deze strijd niet langer aan. steeds te vechten voor iets wat er niet meer is. En als ik kijk naar onze kinderen, dan voel ik mij een egoïst. Als ik zou kiezen om weg te gaan, om weer opnieuw te beginnen, ben ik bang dat ik een tekort doe en zoveel missen ga. Je maakt met je breken, je haat hebt vergeven. Hoe moeten wij dan verder gaan? Je maakt me en je breekt me, je haat me en vergeef me. Hoe moeten wij dan verder gaan? Je houdt me vast, je duwt me weg, schaalt me uit terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan. dat ik meteen bezwijk. Wat ben ik gek op jou? Je staat met mij te praten aan de Mijn lach is teruggekomen, hier kon ik niet van dromen. Maar toch, het is gebeurd, je bent bij mij. Ik hou weer van het leven dat jij me hebt gegeven. De kilte en de storm zijn echt voorbij. Ik voel alleen de warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Maar nu is het zo anders ik geef mijn laatste stuiver Als jij maar bij me blijft Echt voor altijd Met jou Geen aardig woord, geen kus, geen goede dag. Ik leerde jou toen kennen, ja dat was even wennen. vergeet nooit toen ik jou voor het eerst Ik voel alleen maar warmte als jij hier naast me ligt. Ik leefde niet zoals ik had gewild. Maar nu is het zo anders, ik geef mijn laatste stuiver als jij maar bij me blijft, echt voor altijd. Met jou. ZFM. Morgen zal de zon weer schijnen en de wereld draait maar door en door. Heel gewoon, zoals ooit tevoren. Ook ik doe gewone dingen omdat het moet. Want de tijd die staat niet stil, maar wel met één verschil. Ik mis je meer en meer en vergeet elke keer dat ik je nu niet meer kan bellen om je van alles te vertellen. Ze zeggen telkens weer dat het wel wint, maar hoe en wanneer? Ik mis je nu steeds meer en meer. Zonder jou is alles anders. Alles wat gewoon was is nu vreemd. Zonder jou voel ik me zo alleen Ooit zal ik mijn draai weer vinden. Niet dat ik daar niet op vertrouw. Ik weet nu niet hoe dat kan zonder jou. Ik mis je meer en meer. En vergeet elke keer dat ik je nu niet meer kan bellen. Om je van alles te vertellen ze zeggen telkens weer dat het wel wint, maar hoe en wanneer. Ik mis je nu steeds meer en meer. Oh, alles leek zo vanzelfsprekend. Ik weet niet meer wat dat betekent. Niet is nu meer zeker, nu jij hier niet meer bent ik hoop dat dit ooit wendt. Ik mis je meer en meer en vergeet elke keer dat ik je nu niet meer kan bellen om je van alles te vertellen. Ze zeggen telkens weer dat het wel weet je nu steeds meer Je haren in de wind, aan alles wat je vindt. dan wie je ook bent, koningin of president. Wijs komt de vinger rond het een hoe papa bent. Iedereen mag mee, ook het feest, feestcomité. Elk clubje op partij, alles hoort erbij. Kom maar, loop maar achterna met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel. Met je loens in de blik naar de vrouwen in een dik. Je allerbeste raad in je dronken kameraad. Gaan met een warme liefdestraan. Met twaalf tankerbouters en de pol zonder naam. Met het mes op je keel, met mijn part deel. Je vuur en je vlam en de hele rattenplan, yeah! Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon. Met toeters en met ballen en een hele grote trom. Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede, met weten kan niet wie. Dus kom nou, we gaan mee, ook al heb je geen idee Van de straat waar ik woon, alle stoepen die zijn schoon Naar mijn tuin, naar mijn huis, altijd is er iemand thuis Naar mijn achterbalkon Daar ligt ze, nogal Je kijkt eraan, je voelt de kracht. Zij is de ideale vrouw. Je raakt eraan, ze gaat met je mee. Het lijkt alsof je staat te zweven. Zij vindt vrouw waarmee je wilt leven. Ze gaat met je mee, zo heerlijk met z'n twee. Je bent de vrouw en ik alles mee kan delen. Ik schrijf voor jou wat mijn verhaal. Ik vind dat dan ook heel normaal. Want jij bent de vrouw van mijn leven. Dit is een ode aan de vrouw. Waar je heel speciaal van houdt. Je geeft haar dan ook alles in je leven. Een winkel hier, een winkel daar. Ze komt het dan ook voor elkaar. Want zij is de liefde van je leven. Hier in de kroeg of op het plein. Kan je haar zomaar vinden. Op zoek naar liefde en ook lust. Vind jij je ideale vrouw? zoals je dat al doet. Het lijkt alsof je staat te zweven. Zij is die vrouw waarmee je wilt leven. Ze gaat met je mee, zo heerlijk met z'n twee. in you. FM. op mijn kont en ik laat me lachend gaan. We dansen tot het zonlicht roept, kom de dag breekt aan. stapje dichterbij. Het is een gevoel en zonder vragen. Zegt jouw antwoord maar genoeg. was zonnig, ik liep op een plein bij ons in de stad. Je lachte zomaar naar mij, onschuldig en vrij. Toen zag ik je ring. Mijn hart was verlamd, was vriendschap waar jij dan voor Door jouw helderblauwe ogen het niet verdragen als ik niet blijven mag. Fantasie is leven, zeg neem jij me met je mee. Of blijf ik toch misschien vannacht wel alleen.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 Ik heb zelfs de kracht niet om op te geven, al wil ik het niet. Het leven gaat door. We leefden ons leven om samen te sterven. De bergen beklommen en de dalen gedeeld diepst van de nacht Zelfs de zon laten schijnen Niets wat niet kon En niets was te veel We wilden geloven In het eeuwige leven Ons samen verscholen En wanhopig getroost We hebben de waarheid zo diep als kon begraven. Ik was één met een engel, zolang het mocht. Maar jij verscheen, scheen de zon met je mee. veel moed. Het leven is niet ver. De dans, gedanst op een zilveren tapijt. Met jou dicht bij mij, de verloren tijd beweend. Doelloos verzonken en dronken Wij twee door de tijd, de tijd heen. Midzomernacht droom. Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet, maar elke dag omarmd. En altijd vrij. veel Het leven is niet ver. Jouw stralende lach en je mooie gedichten. Jouw tedere woorden, je onverwoestbaar krachtige wil. Je hebt je noodlot steeds het hoofd geboden. Tot het eind geloofde Jouw idee van geluk, jouw idee van geluk. Ik ga niet weg, ik heb nog wat tijd gekregen. Ik zal altijd maar doorgaan, tot aan het eind. Ik heb je voor altijd mijn hart gegeven. Ik draag je bij me het licht straks dooft. Ik draag je bij me, tot het licht straks dooft. Je moet er even uit, want ik heb weer zin in een geweldig feest. Ga je met me mee naar het café, daar moet je zijn geweest de bar staat een mooie meid en ze tapt de glazen vol. Ik pak de mic en we gaan weer los, ja we gaan weer aan de rol. We are the Midnight Dynamo's, start de muziek, gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. We are the Midnight Dynamo's, geef we nu de beat, gooi je haren los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. Zonder je mobiel dan is het feest, ja het is hier altijd toch weet ik wel, we trekken aan de bel en de kroeg gaat op zijn kop. We kallen erop los, we zakken lekker door en we dansen op de bar. Het is een mega feest, je moet die zijn geweest, we geven nu echt gas. We are the Midnight Dynamo's, Stop de muziek, gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. zijn geweest. Achter de bar staat een mooie meid en ze tapt mijn glas weer vol. Ik pak de mic, we gaan weer los, ja, nog een keer aan de rol. We are the Midnight Dynamo's, start de muziek, gooi je los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. zegt Je wilt het wel, maar je kan er niet omheen Misschien dat morgen alles anders is Dus blijf niet zitten denken, dat helpt je niet vooruit Gewoon blijven proberen, ja steeds een stap vooruit Want echt het gaat over, alles komt goed Kijk het gaat beter wat je moet.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 En deze gaat uit naar hem die we missen Een moeder, een vader, een tante of nichtje Een ex, een kind die je niet meer mag En je zegt oh please niet naar de drugs grijpen Want ooit was je vader Een voorbeeldfiguur, nieuwe klant van de straten En ik heb love voor jou, ben je mijn paps niet Je was mijn stiefpa, dat is wat mijn hart ziet En je liet je kids achter Mijn broertje en zusje in hart en gedachten. En oké, het is hoe het is Je had zelfs een vrouw en je ma die je mist Want je bent niet meer hetzelfde Alleen jij kan jezelf nog helpen Klim uit die put, maak jezelf sterker Genoeg om voor te vechten. Kijk eens naar je mensen, zij die je missen, zij die van je houden. Lobby je zoon voor andere ouders. En deze gaat uit naar hen die we missen. Een moeder, een vader, een tante of nichtje. Een ex, een kind die je niet meer mag zien. Je broer, je beste vriend misschien. Ja, deze gaat uit naar hen die we missen. Ik zal je nooit uit gedachten wissen. En elke dag doet het pijn, want het liefst wil ik bij je zijn. En deze tijd boven is Ik denk aan jou, dus doe ik mijn ogen dicht En zie ik hoe het was hier met jou Echt, ik mis die tijd met jou Ik ben er nog steeds niet overeen. Je hangt in mijn hoofd en je zit in mijn systeem Elke dag mis ik je, ik voel me zo alleen Je gaf me kracht en je hield me op de been En nu ben je weg, weg uit mijn leven En had ik een keuze, daar zou ik mezelf voor je geven eh, We zijn verzekerd, maar niks dat is zeker Want de ziekte die je droeg, die was niet te genezen En op een dag, dan krijg ons onze wegen Maar tot die dag dan koester ik wat wij beleefden Mijn liefde voor jou, die was niet voor even Uit het oog, maar jou nooit vergeten En gaat uit naar hen die we missen Een moeder, een vader, een tante of nichtje Een ex, een kind die je niet meer mag zien Je broer, je beste vriend misschien Ja, deze gaat uit naar hen die we missen Ik zal je nooit uit gedachten wissen En elke dag doet het pijn Want het liefst wil ik bij je zijn eh. Shit, elke dag steeds hetzelfde Doet me veel verdriet, dus ik blijf er maar aan denken Zit aan de wiet, whisky en schenken Zo ben ik bezig al die dingen weg te werken Je kijkt van boven, maar toch zie je het niet Geen tranen over mijn wangen, maar mijn hart die overgiet Elke dag een druppel, druppel erbij Wanneer de emmer overloopt zal ik bij je zijn Jij bent niet uit de oog Maar niet uit het hart Kom maar.